van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Een record aantal meldingen van burenruzies vorig jaar. De meeste gingen over geluidsoverlast, zoals van huilende of spelende kinderen, harde muziek en lawaai door verbouwingen. Doordat iedereen vanwege corona meer thuis zat en veel online vergaderde, hadden mensen vaker last van hun buren, zeggen bemiddelingsbureaus. Er kwamen meer dan 20.000 klachten daarbinnen. De Nederlandse economie is weer iets gekrompen. We zitten in een lichte recessie, zegt het CBS. En dat komt vooral doordat we niet naar de kroeg konden of konden shoppen. En nu de boel stapje voor stapje wordt versoepeld, ziet het er weer wat beter uit. Ja, dat kan een eerste stap zijn op weg naar verder economisch herstel. Het formeren gaat weer verder. Opnieuw een dag vol gesprekken voor informateur Mariette Hamer, vertelt mijn collega Wilco Boom in Den Haag. Ja, gisteren was de dag van de kleinere partijen en vandaag komen de grotere langs. En dat zijn niet toevallig ook de partijen waarvan er best eens een paar in het eh, nieuwe kabinet terecht zouden kunnen komen de VVD en D66, de grootste partijen in de Kamer. En de meest dode hitlijst is er weer. De uitvaartmuziek top 10. Uitvaartorganisatie Monuta heeft op een rij gezet. Wat we draaien op crematies en begrafenissen. De hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op plek 5. Here we go. Rivera. En uh, opvallend nog, deze klassieker is ook weer terug in de top 10. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Het meest gedraaide lied is Ave Maria trouwens, in diverse uitvoeringen. Het weer van alles wat vanmiddag. Zon, wolken en buien. In het oosten misschien ook hagel en een klap onweer. Het wordt er gaat op 15. Ook morgen een mix van zon en regen. En opnieuw 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er nu wat vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen 3 kilometer met een kwartier extra reistijd.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 That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way just the oh, you believe de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens Gert-Jan Segers ligt het niet voor de hand dat de ChristenUnie weer gaat meeregeren. Dat zei hij na zijn gesprek met informateur Hamer. Segers pleit voor een heel nieuw kabinet, een nieuwe bestuurscultuur... en een opener samenwerking met de Tweede Kamer. Nederland zit weer in een recessie. Het CBS meldt dat de economie in het eerste kwartaal kromp met een half procent. Het is de tweede recessie in coronatijd. Ziggo stopt na dit seizoen met de Formule 1, want het wordt te duur. Mede door Max Verstappen kreeg Ziggo er de afgelopen jaren veel klanten bij. Waarschijnlijk gaat nu de Zweedse betaalzender Viaplay de Formule 1 uitzenden. En het weer nog, nieuwe dan zon, kans op een enkele bui, mogelijk met hagel of onweer. En het wordt een graad of 15. door. Je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. maar je had me kunnen waarschuwen, mijn lief. Of is dat niet hoe dingen gaan per se? maak me dat naïef. Oh wel, alles schade is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beide was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog wat ik je laten gaan. Ik droog je tranen. meer de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?